Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Tijdens de evacuaties in Afghanistan zijn de Nederlandse militairen nauwelijks het vliegveld afgeweest. Dat melden de Telegraaf en Nu.nl. Zij spraken met Defensie en een aantal militairen. Onder meer minister Bijlenveld van Defensie zei eerder dat al het mogelijke werd gedaan om evacuees op het vliegveld van Kabul te krijgen met hulp van de militairen. Maar dat betekende dus niet dat ze de straten van de Afghaanse hoofdstad ingingen. Volgens een defensiewoordvoerder was het ondoenlijk om door de mensenmassa's te komen. Minister Grapperhaus spant geen strafzaak aan voor het lekken van notulen uit de ministerraad naar RTL Nieuws afgelopen voorjaar. Er is onvoldoende bewijs tegen Kamerleden of bewindslieden, zegt hij na advies van de Hoge Raad. Het kabinet deed eind april aangifte vanwege het lekken van de notulen. Die gingen onder meer over de rol van CDA Omtzigt bij de toeslagenaffaire. De procureur-generaal acht een lek door een minister aannemelijker dan een lek door een Kamerlid. Maar mede doordat RTL zijn bronnen mag beschermen... zou het lastig zijn om de dader te achterhalen. Het Europees Geneesmiddelenbureau gaat onderzoek doen naar meldingen van bloedstolsel in de aderen na een prik met het Janssen-vaccin. Bijwerkingscentrum LAREP heeft in ons land tot nu toe 33 meldingen daarover binnengekregen. Zo'n 800.000 mensen hebben tot nu toe een prik gehad met het Janssen-vaccin. Het goedkoopste Michelin-restaurant ter wereld raakt zijn ster kwijt. De kok Chan Hong Meng kreeg hem in 2016 voor zijn gerecht dat hij verkocht in een eetkraam in Singapore.